maar heeft dit weekend besloten zich niet kandidaat te stellen... Verburg is nu nog demissionair minister van Landbouw. Ze was graag doorgegaan als minister, maar is daar niet voor gevraagd. Morgen kiest de CDA-fractie een nieuwe voorzitter. Volgens een woordvoerder is er meer dan één kandidaat, maar namen wil hij niet noemen. Vier medewerkers van de AH2Go zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke boete... voor het discrimineren van Marokkaanse sollicitanten. Het zijn drie bedrijfsleiders van filialen in Amsterdam en Den Haag... en een personeelsfunctionaris... Ze hebben alle sollicitanten van Marokkaanse afkomst bij voorbaat afgewezen... omdat ze problemen hadden gehad met Marokkaanse medewerkers in hun winkels. Ze kregen een voorwaardelijke boete van 1250 euro en een proeftijd van twee jaar. In Tilburg is een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze werd aangevallen door twee rotweilers. Het lukte omstanders om de vrouw van 59 te ontzetten. Ze werd met bijtwonden over haar hele lichaam naar het ziekenhuis gebracht... De eigenares van de honden zei tegen de politie dat de rotweilers nooit losliepen op straat. Gistermiddag waren ze kennelijk in een onbewaakt moment ontsnapt... doordat de garagedeur op een kier stond. De rechter bepaalt wat er met de honden zal gebeuren. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar twee Amerikanen... en een Brit uit Griek-Cyprus. De economen Diamond, Mortensen en Pisarides krijgen de prijs voor hun onderzoek naar het functioneren van de arbeidsmarkt... Zo onderzochten ze hoe het kan dat veel mensen werkloos blijven... terwijl er veel vacatures zijn...